Gert Kluk met het NOS Journaal. De populaire vergelijkingssite Independer is overgenomen door het mediabedrijf De Persgroep... waar ook de Volkskrant, het Parool en Trouw onder vallen. De Persgroep neemt de website over van verzekeraar Achmea. Independer is de marktleider op het gebied van vergelijkingssites... voor financiële diensten zoals zorg of autoverzekeringen. Klaas Otto, de oprichter van Motoclub No Surrender... is door de rechtbank in Breda veroordeeld tot een celstraf van zes jaar... Hij is veroordeeld voor onder meer zware mishandeling, bedreiging, afpersing en het witwassen van ongeveer 1,3 miljoen euro. Er was door het Openbaar Ministerie 10 jaar cel tegen hem geëist. De IJsselmeer ziekenhuizen zijn failliet. Eerder deze week was al uitstel van betaling gevraagd... nu heeft de rechtbank het faillissement uitgesproken. Het gaat om het ziekenhuis in Lelystad, de polyklinieken in Dronten, Emmeloord en Urk... en een verloskundige praktijk. Een ander ziekenhuis van de MC-groep is het Slotervaart in Amsterdam. Ook daar is uitstel van betaling gevraagd en de afdeling spoedeisende hulp is gesloten. Ook de Amerikaanse acteur Robert De Niro heeft een bompakket gekregen. Het werd bezorgd bij het Amerikaanse restaurant van de acteur... die zich publiekelijk heeft uitgesproken tegen president Trump. Twee andere bompakketten zijn gestuurd naar het democratische congreslid Maxine Waters. In totaal zijn nu acht pakketten onderschept. Onduidelijk is nog of ze van dezelfde afzender komen en wie dat is. Saudi-Arabië heeft naar eigen zeggen goede zaken gedaan... op de jaarlijkse investeringsbijeenkomst in Riyadh... ondanks de internationale ophef over de gewelddadige dood... van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi en veel afzeggingen. De minister voor Oliezaken noemde met name China, Rusland en Japan... als landen die veel geld steken in projecten in Saudi-Arabië. Jamal Khashoggi werd op 2 oktober om het leven gebracht... in het Saoedische consulaat in Istanbul. Het weer veel bewolking en wat lichte regen of motregen. Het is ongeveer 14 graden. Ook morgen overwegend bewolkt en soms lichte regen of buien, mogelijk met hagel en onweer. Door 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A7 Zaandam richting Hoorn is een ongeluk gebeurd.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 Dit programma is te beluisteren via de kabel op 104.5 in Zandvoort in de Eter op 106.9. En wil je kijken en luisteren, dan moet je even op internet intikken zfm-live. Mijn naam is Bart van der Meer en we gaan zo meteen beginnen met Le Baroque met hun tweede hit I Know. En daarna Blondie met hun uitvoering van I'm Gonna Love You Too. Veel plezier, dit komende uur. Whoa. I'm Gonna Love You Too. Dat was eh, Blondie uit 1978 van het album Parallel Lines. Eh, trouwens, eh, I'm Gonna Love You Too was ook een hit voor de Amerikaanse groep de Hullabaloos. En die deden gewoon de Beatles een beetje na met witte, tenminste blonde pruiken. En dat was wel een beetje een succes, dat nummer van ze. Maar daarna hebben we ook nooit meer iets van ze gehoord. en we begonnen met Leba Rock met hun tweede hit. Ze hadden er twee. Such a Cat was de eerste en I Know was de tweede uit 1966 met zanger Gary O'Shannon... die eigenlijk gewoon Gerard Schoenbaker heette. Hier zijn Diana Ross en de Supremes. Someday We'll Be Together at 1969. Diane Ross en de Supremes. En dat was hun zwanenzang, want daarna begon Diane aan haar solo carrière. Eh, we gaan eh, beginnen aan de top 40 van 50 jaar geleden. En dat is die van 25 oktober 1968. We hebben zes nieuwe binnenkomers. En de eerste staat op 39 en komt van The Marmalade. It is Wait For Me, Marianne. of values and to do things you should. Wait For Me, Marianne. Dat was eh, de Marmalade op nummer 39. En deze plaat deed niet zoveel, want hij haalde nog net de 33e plek. Maar de volgende was meteen hun eerste en waarschijnlijk ook enige nummer 1 hit. Want ik weet niet of die andere drie grote hits ook nummer 1 zijn geworden. Maar Obladi Oblada in de uitvoering van Marmalade werd wel een nummer 1 hit. Eh, de tweede nieuwe eh, van deze week is op nummer 38 binnengekomen. Hier is de Locomotive en Rudy's in Love. Locomotive and Rudy's in Love, nieuw op nummer 38. En één plaatsje hoger vinden we Mexico. En dat is dan niet van de zangeres zonder naam... maar in de uitvoering van Long John Baldry. Mexico, Under the Sun in Mexico. Just take my hand and come along with me There is so little time to spare There is a place I'd give the world to see where the music's softly playing and the rhythm's gently swaying. Underneath the stars, a million bars, guitars are softly saying, Mexico, you got to be in so much to see in Mexico yeah, you're gonna see the greatest show underneath the sun in Mexico. The love we had is just a shadow now. Why did we ever drift apart? Let's get away and start again somehow. Where the music's softly playing and the rhythm's gently swaying. Underneath the stars in a million miles, guitars are softly saying, Mexico, you gotta be so much to see in Mexico. Take it from me, yeah, you're gonna see the great show. Underneath the sun in Mexico. in Mexico Mexico, Under the Sun in Mexico. En dit was Long John Baldry. En hij kwam in op nummer 37. Drie plekken hoger, op 34 vinden we Barry Ryan.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 En meteen... De klapper van de week. En die komt van die Eiley Brothers en This Old Heart of Mine op 31. waren dit de Maskers met La Comparsa. En de hoofdrol was weggelegd voor leadgitarist Jan de Hond. We, gaan, we blijven in dezelfde jaren en we gaan luisteren naar de debuutsingle van The Hollies. Hier is Ain't That Just Like Me. Mary had a little lamb. His fleece was white as snow. And everywhere that Mary went... The lamb was sure to go. Now ain't that just like me? Well, you know, cracking up over you. You know that I love you, yeah, love you. Yeah. Won't you come and love me too? Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men put him, put him back again. Now ain't that just like me? Well, you know cracking up over you. You know that I love you, yeah, love you. Yeah. Won't you come and love me too? I shake now. Hey, diddle diddle, the cat had a fiddle. The cow jumps over the moon. The little dog laughed, you see such fun. And the fish ran away with the spoon. Now ain't that just like me. Well, you know, cracking up over you. You know that I love you, love you. Won't you come along me too? I say now. Hey, diddle, diddle, the cat had a fiddle. The cow jumped over the moon. very such fun. And the fish ran away with the spoon. Now ain't that just like me? Well, you know, cracking up over you. You know that I love you, yeah. love you. Yeah. Won't you come and love me too? It's alright now. Won't you come and love me too? I'm shaking now. Won't you come and love me too, baby? Won't you come and love De debuutsingle van de Hollies uit 1963, Ain't That Just Like Me. Eh, we zijn toe aan de, de tip van Willem. En eh, hoe komt hij eh, deze week nu weer aan zijn tip? Hij was van de week thuis. Hij zat te mijmeren over het verleden. Over hoe, die, hoe het was in zijn straat vroeger. De straat van zijn ouderlijk huis. Zijn familie, zijn vrienden. En toen kwam hij opeens aan het nummer A Dear John Letter van Jane Shepard. En dat werd ook meegedaan door Ferlin Husky. En het is een droevig lied, een triest lied. Luister maar dan weet je waar het over gaat. Hier is de tip van Willem. overseas in battle. When the postman come to me, and he handed me a letter, I was as happy as I could be. For the fighting was all over, and the battle had been won. Then I opened up the letter and it started dear John. Will you please send picture? My husband wants it now. When I tell you who I'm wedding, you won't care, dear, anyhow. Now the ceremony has started, and I'll wed your brother, Don. Will you wish us happiness forever, dear John? dan verbreekt ze de verkering. En ze wil haar foto terug, want ze gaat trouwen met zijn broer. Ja, triester kan het bijna niet. Ehm, dat was de tip van Willem, Dear John Letter van Gene Shepard en Verlin Husky. Uh, deze vindt Willem trouwens ook leuk, dat weet ik zeker. She's a good loves Jesus in America too. She's a good girl. Is crazy about Elvis.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 door Jeff Lynn. En Jeff speelde ook mee. En dat deden trouwens Roy Orbison ook en George Harrison ook. Allemaal Wilbury-vriendjes van Tom Petty. Ehm, en toen het album uitkwam, toen was eh, Roy Orbison helaas al overleden. Dit was Tom Petty. Hier is Sting. nummer 1985 eh, van het album Dream of the Blue Turtles. Dit was Sting and If You Love Somebody, Set Them Free. Dan gaan we naar de derde nederbeat bijdrage van dit eerste uur... en die komt van het uh, Nederlandse groepje George Cash. Hier is Nightingale. to say to reach you, nightingale. I need time, then I come to a place in the sun to reach you, nightingale. A song song for everywhere. Nightingale. place in the sun to reach you, Nightingale. Nightingale van George Cash. En dat was hun eerste hit. Ze hadden er twee. De tweede heette Thanks for the Love. En die gaan we vast nog wel een keer draaien. Ook zo'n uitstekend nummer. I'd Rather Go Blind. Die kennen we in diverse uitvoeringen. Uit 1968 eh, van Etta James. Uit 1969 van Chicken Shack. En we hebben natuurlijk ook de uitvoering van Beth Hart en Joe Bonamassa. Die duurt ruim 10 minuten. En we hebben de uitvoering van Beyoncé. Want die heeft eh, opgetreden eh, in de film Cadillac Records... En daarbij zong zij I'd Rather Go Blind. a reflection in a glass that I held to my lips now, baby. revealed these tears that are on my face. geweldige uitvoering vanuit Rather Go Blind van Beyoncé uit de film Cadillac Records.